Bij daglicht moet duidelijk worden welke schade er is. Rechters van de Centrale Raad van Beroep waarschuwen in de Volkskrant dat het kabinetsplan om de raad op te heffen leidt tot minder kwaliteit, vernietiging van kennis en hogere kosten. De Centrale Raad van Beroep is het hoogste rechtsorgaan op het gebied van sociale zekerheid en ambtenarenrecht. Het kabinet wil het werk onderbrengen bij de vier gerechtshoven, maar volgens de rechters hebben die minder gespecialiseerde kennis. De aanmerken in de supermarkt hebben geen last meer van de crisis, blijkt uit de verkoopcijfers van vorig jaar. Merken als Douwe Egberts, Heineken en Unox zagen de verkoop, vergeleken met 2014, groeien met gemiddeld 1,3 procent. Daarmee groeiden ze voor het eerst in zeven jaar een stuk harder dan de huismerken. Volgens de onderzoekers danken de aanmerken hun groei vooral aan innovatie. Tankopslagbedrijf Vopak heeft afgelopen jaar 325 miljoen euro netto winst gemaakt. Een stijging van 11 ten opzichte van 2014. Vopak is het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld. Door het overschot aan olie op de markt heeft het bedrijf op dit moment veel werk. Vopak verwacht dat de opslagtanks dit jaar voor meer dan 90 vol zijn. Bodemonderzoeker Fugro heeft juist last van de malaise in de oliesector en sloot het boekjaar 2015 af met een verlies van 372 miljoen euro. Een schrikkeldag kost een gemiddeld gezin zo'n 13 euro, heeft het Nibud onderzocht. Een alleenstaande is ongeveer 3 euro extra kwijt. De extra kosten op 29 februari zitten onder meer in boodschappen en elektriciteit. Tegelijkertijd is er ook voordeel doordat mensen een dag langer gratis gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een sportschoolabonnement. Het weer nog, veel zon, op de meeste plaatsen droog. Het wordt 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen...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 Is het een, dit er een van, eh, samen met eh, Memories van uh, Cats. Um, van het album Winter Jazz. We gaan nu verder met de Modern Jazz Quartet. Blues in C minor. volgende nummer wat ik uh, zo direct ga draaien is eh, van de artiest Go Go Penguin. Of de band eigenlijk, Go Go Penguin. Eh, het heet All Rash. Go Go Penguin is een band uit Manchester. En ze staan bekend om hun infectious piano melodies en skittering breakbeats. En ze waren nieuw op Spotify, dus ik dacht... Morris, Go Go Penguin. luisteren, eh, nu komt er een uh, luikje aan met allemaal eh, Scots. twee keer Scott Hamilton en één keer Scott Bradley. Van het album PMG for Lovers. Hier Scott Bradley, Love Yourself. mijn oude nummers, te eigenlijk. <laughs> All the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name Oh, you think you broke my heart, oh boy, for goodness sake think I'm crying on my own. Well, I ain't. And I didn't want to write a song. I didn't want anyone thinking I still care. I don't. But you still hit my phone up. And baby, I've been moving on. And I think you should be something felt so low when I was vulnerable album PMG for Lovers dus. Waar PMG staat voor Postmodern Jukebox. Nu twee Scott Hamilton. Dear, sometimes I'm happy. Samen met Karen Kroc. Sometimes I get to feeling blue My disposition depends so much on you. I never mind when raindrops fall. from skies above me. As long as there's sun shining in your eyes, shining ever brightly to tell me that you love me. Oh, sometimes I hate you. Then again, I love you so I know I'll never let you go. But whenever I hate you, that's because I love you. Darling, that's the way that I've found I am. There's nothing left to do. Even try to take it on the lamb, baby. Happy only when I'm with you. Happy come back to you. you won't be gone long. Just gonna grab my bass and make some space to drive the bow along. I'm happy to scrape the string, so happy that it makes me sing. Just doing my thing, and so I hope it keeps you smiling as the song rolls on. clouds away. Don't you know that I'm slamming? I don't sound like the others. Slam, slam, slam, slam, the ball bass man. The stars belong to everyone, they gleam there for you and me. Flowers in spring and robin that sings, sunbeams that shine, they're yours, they're mine, and love can come to everyone Ja, dus twee keer Scott Hamilton met Karen Krog. Eh, eerst Sometimes I'm Happy and the Best Things in Life Are Free daarna. En we gaan nu door met Thelonious Monk met Straight No Change. Thelonious Monk met Straight No Chaser. Als ik dan s ochtends, eh, eh, onder andere ochtends, mijn eh, programma aan het samenstellen ben... dan kijk ik altijd eventjes, ik zoek gewoon op Spotify Jazz... en dan kijk ik wat zijn de nieuwe releases. En dan zag ik bijvoorbeeld Erik Troefas staan, wel bekend... maar ook samen met Rokia Traore. En dat is een zangeres uit Mali. Het geeft een leuk, leuk effect. Luister maar. Album Donny Donny. nummer heette trouwens Jinkin. Jinkin. Um, ja, Erik Troevers dus samen met Rukia Trouwere... welke op gaat treden in, het Noord, in de Noordzee Jazz Club... in eh, Amsterdam op 16 maart.